Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Marokkaanse jongetje Rayan wordt vandaag nog begraven. Gisteravond laat wisten reddingswerkers hem na dagen uit de put te krijgen waar hij in was gevallen. Maar snel werd duidelijk dat de kleuter van vijf het niet had overleefd. Zijn dood maakt veel los in Marokko... Ook in andere landen, zegt correspondent Samira Jadir. Verder zie je buiten Marokko dat het veel met mensen heeft gedaan. Zo hebben meerdere wereldleiders en bekendheden hun condolences overgebracht. Eh, bijvoorbeeld de president van Frankrijk en de emir van eh, Dubai. Ryan viel in de put toen zijn vader die aan het repareren was. De uitvaart wordt waarschijnlijk betaald door de koning van Marokko. Protest in Groningen. voetbalsupporters vinden het onzin dat de stadions maar voor een derde gevuld mogen zijn. Door die regel mogen er bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles net maar 7500 mensen op de tribune zitten. De Groningen-fans vinden dat ze voetbal niet kunnen beleven zoals ze willen. Heisa in het Brabantse Nuland. Een seksclub moet daar weg, zodat er op de plek huizen kunnen worden gebouwd. De plaatselijke voetbalvereniging wil daar een stokje voor steken en heeft een enorm spandoek voor de club gehangen met de tekst Geen kieten, maar tieten. Ja, geen huizen, maar tieten dus. De mannen van de voetbalclub zeggen overigens dat ze dol zijn op de seksclub vanwege het bier en niet vanwege andere dingen. En Sil van 14 uit het Zeeuwse Overzanden reist met zijn vader, broer en twee vrienden naar de Noordkaap. Het is geen snoepreisje, ze halen geld op voor een ziekenhuis waar Sil een paar jaar geleden in lag. In het ziekenhuis waren de mensen die daar werkten waren heel erg meelevend. Nou, ik heb eigenlijk de helft van die twee jaar, dat ging zo snel dat ik dat gewoon eh, eigenlijk niks van gemerkt heb. Sil moest in totaal 500 keer naar dat ziekenhuis in Utrecht voor een behandeling. En hij wil ze daar nu bedanken. Met het geld dat hij ophaalt hoopt hij dat ze beter onderzoek kunnen doen. Over twee weken vertrekt Sil. Papa is trots. om zo'n reis samen te gaan doen, dat, dat is zo groot. Want dat is iets het had zo anders kunnen zijn. Er is al 14.000 euro opgehaald. heb ik het weer nog. Het is op veel plekken droog. Er komen weer nieuwe pittige buien aan met hagel, onweer en zware windstoten. Vannacht ook nog winterse buien. Het koelt dan af tot een graad of twee. Morgen een droge dag met zon en 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen goed door... maar tussen Zaandam en Uitgeest rijden veel minder treinen door een seinstoring.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 downright spiffy, yeah. two way it like Come On. Hey, where the party at? Oh. Girls is on the way, Bacardi at? Uh. and models talking all of that. Uh. put your hands up, storm up. Everybody put your hands up, storm. When the beat comes back around, everybody do the Eastside run this mother for ya. Hell yeah. Do my Southside run this mother nou? Dus één hey, wat doe je nou? Het is de dag dat ik je zag in Amsterdam. Lief voorbij en dacht meteen van zij is bang. Met jou maakt het mij niet uit waar ik beland. Santo Domingo of Ibiza. Ik laat je niet meer gaan. Ik blijf met je nu voor lijf. Dus baby zeg en roep mijn naam. En ik kom bij je rond vijf. Maar als je mij vandaag verlaat, dan verdwijn ik voor een tijd. wat ik wil van jou Is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw Als ik even naar je kijk wordt het zo benauwd Dus één mijn vrouw, wat doe je nou? Eén ding wat ik wil van jou Is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw Als ik even naar je kijk wordt het zo benauwd Dus één mijn vrouw, wat doe je nou? Als ik iets herinner, baby, waren het die nachten. Jij bent speciaal, maar dat kon ik al verwachten. Jij bent van mij, van mij, van mij. Ik laat je niet meer gaan, ik blijf met je nu voor lijf. Dus baby, zeg en roep mijn naam en ik kom bij je rond vijf. Maar als je mij vandaag verlaat, dan verdwijn ik voor een tijd. Heb strijd aan je vriendinnen ik laat je niet meer gaan. Eén ding wat ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw. Als ik even naar je kijk, word het zo benauwd. Dus één mijn vrouw, wat doe je nou? Eén ding wat ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw. Als ik even naar je kijk, word het zo benauwd. Dus mevrouw, wat doe je nou? Het is die rapper met die Spaanse flow. Ik chillen met een VIP, ben met Spaanse host. Mijn naam is groot, geloof me, ik was daar gebroken. Als ik spit, komen rappertjes in adem En dat weet je, niemand die het doet als de mokro en zijn neven. Zeggen niet me kijk in die mokro flavor. Alles gaat goed, ik ben niet ontevreden. Als jij slim, maar moet dom gaan spelen. Het is de dag dat ik je zag in Amsterdam. Lief voorbij een dag meteen van zij is bang. Met jou maakt het mij niet uit waar ik ben. Santo Domingo ik laat je niet meer gaan, ik blijf met je nu voor lijf. Dus baby zeg en roep mijn naam en ik kom bij je rond vijf. Maar als je mij vandaag verlaat, dan verdwijn ik voor een tijd. Heb schijt aan je vriendinnen, dus baby kom nu naar mij. Nee, ik laat je niet meer gaan. Eén ding wat ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw. Als ik even naar je kijk, word het zo benauwd. Dus één mevrouw, wat doe je nou? vrouwen doe je doing 106 I'll break your heart so you don't break mine. For I love you, na na na. I'm gonna leave you, na na Even if I'm not here to stay, I still want your heart.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 de GGZ Net, net, net, net de meisjes voelen dit Gekke meisjes voelen dit Met die meisjes voelen dit Ook die meisjes doen in mijn broek en ze wordt hater. Op zijn hondjes in de hoek, shit, ze laat me zweten. Iedereen mag weten, je bent geen sled, maar vanavond je leggen zit strak en trek je poenie lippen samen. moralen doen het anders, het moet nat en vies zijn. Beuk, laat je zaken aan hij zwaai. Vies draai, ben je minderjarig, dan mag jij niet hier zijn. Voor de rest, laat het nat en vies zijn. Ah, ah. Gekke meisjes willen heel veel seks. Gekke meisjes willen tv-seks. Geen drama, mami, nee, geen stress. Anders gaan we naar Panache en de GGZ. Net, net, net, net de meisjes voelen dit.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 I got the bitch by the bar trying to get a drink about her. She like my style, she like my smile, she like the way I talk. She from the country, then she like me cause I'm from New York. I ain't that nigga trying to holler cause I want some head. I'm that nigga trying to holler cause I want some bread. I could care less how she perform when she in the bed. Bitch at that track, catch a date and come and pay the kid. Look this is simple, you can't see. You fucking with me, you fucking with a B-I-M-B. I don't know what you heard about me. Woo. a up this not get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking B-I-M-B. I don't know what you heard about me. Put up this not get a dollar out of me. pop some champagne and we can have a ball. We could toast to the good like a we can have it all. We could really spurge, girl, and tap them all. If ever you need someone, I'm the one you should call. I'll be there to pick you up if ever you should fall. If you got problems, I can solve them, they bigger than small. That other nigga you be with ain't bout shit. I'm your friend, your father, and confidant, bitch. I don't know what you heard about me, but a bitch can't get a dollar out of told you fools before. I stick with the tools. I keep a Benz, some rims, and some jewels. I holla at a hoe till I got a bitch confused. She got on less, me I got on Gator shoes. I'm shopping for the chillers, and summer, the cheaper. Man, it's so you can have her when I'm done. I ain't gon' keep her. Man, bitches come and go. Hey, nigga pimpin' no. This ain't a secret. You ain't gotta keep it on the low. Bitch, shoes on me, I hear you stripping in the street. Put my other hoes down, you get your ass beat. Now Nick, my bottom bitch, she always come up with my bread. The last nigga, she was whipping stitches in her head. Get your hoe out of pocket, I put a charge on the bitch. Cause I need four TVs and AMGs for the six. Home make a pimp rich, I ain't paying bitch. Catch a date, suck a dick, shit. Trick. I don't know what you heard about she heard about me. Uh-huh. Put a bitch can't get a dollar out of me. Yeah. No Cadillac, no perms, you can't see. That I'm a motherfucking B.I.M.B. Yeah. In Hollywood, they say there's no business like show business. In the hood, they say there's no business like hope business. You know? They say I talk a little fast, but if you listen a little fast, I ain't got to slow down for you to catch up, bitch.